Goedemorgen, ik ben Dilke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ouders van de toeslagenaffaire willen met een schone lei beginnen. Hun advocaat stapt naar de rechter om voor hen een nieuw burgerservice-nummer te regelen. Dat nummer staat op je verzekeringen, belastingpapieren en je salarisstrookje. Volgens de advocaat is het nummer besmeurd door de toeslagenaffaire... en houden de ouders daardoor problemen bij allerlei instanties zoals banken en huurbazen. Om dat te stoppen willen ze een nieuwe start maken met een nieuw BSN-nummer. Achtste groepers moeten dit jaar gewoon een CITO-toets kunnen maken, vindt de onderwijsinspectie. Vorig jaar ging de eindtoets niet door. Leerlingen uit groep 8 kregen toen gemiddeld een lager advies voor de middelbare school. Dat moet dit jaar dus anders, vindt de inspectie. Een vakantie zit er voorlopig niet in voor Belgen, tenminste als het aan de regering ligt. Die wil Belgen verbieden om plezierreisjes naar het buitenland te maken. Want het gaat nog te vaak mis, zegt correspondent Sander van Horen. Een uitbraak op meerdere scholen en op meerdere plekken is terug te herleiden tot een vrouw die ondanks alle adviezen gewoon is gaan skiën in de kerstvakantie. Dus dat willen ze echt proberen te voorkomen. Met een verbod dat zo ver gaat dat mensen in elk geval niet op vakantie kunnen tijdens de krokusvakantie die eraan zit te komen. Ons land gaat niet voor zo'n verbod. Rutte noemt vakanties op dit moment wel asociaal. Een nogal pijnlijk foutje van een jonge kunstenaar uit Amersfoort. Koen van 20 kreeg via via een stoel die nogal leek op een echte rietveld. Daar mocht hij zijn gang mee gaan. Rietveld was een Nederlandse kunstenaar die hele bekende stoelen maakte. De stoel van Koen leek dus een neppert, maar na wat onderzoek bleek het waarschijnlijk toch een echte te zijn. En toen was het al te laat. Ja, ik heb hem al vernacheld. Ik had er al, ik had er al twee, drie gaten in geboord. Dus er, was, ik no going back. Dus ik dacht alleen bij mezelf van ja, ik ga gewoon het project afmaken zoals ik hem voor me zie. Hij had dus al flink geboord en gezaagd in de stoel die bijna 3 ton waard is. De familie van Rietveld kan er wel om lachen. En Koen zelf eigenlijk ook wel. Ik vind het een heel gaaf stuk. Ik ben ook blij dat ik iets heb kunnen toevoegen ook, eh, aan die legacy. En ik vind het heel gaaf dat ik toch ja, met hem heb kunnen samenwerken. Eh, in een, in een 100 jaar tijdverschil, zeg maar. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog bij een graad of 7. Morgen kan er een winterse bui vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Ja, ook heerlijk nummer om gewoon lekker volledig uit te draaien. Um, ehm, ZFM Zandvoort is dit natuurlijk nog steeds. Van 10 tot 12 zijn we hier op deze zender met een speciaal eh, programma... Eh, dat in het eerste uur in het teken stond van de coronamaatregelen... en dit uur eh, meer van de actualiteit en ook wat luchtigheid in de zaak brengen... met lekker veel muziek. Dat, ehm, straks om tien voor half twaalf bellen we nog even met Karim Elkebali van GroenLink Zandvoort... over de algemene eh, ontwikkelingen rondom corona... maar vooral over de vragen die zijn fractie heeft gesteld... over de bijstandsregeling, hoe dat eigenlijk geregeld is in onze gemeente... Eh, wat entertainment nieuws komt nog voorbij. We hebben een stukje humor, opmerkelijk nieuws. We hebben ook nog een liedje van de sidekick. Want Mike is er natuurlijk ook nog steeds bij. En eh, ja, we gaan er gewoon weer een, een, een, goed tweede uur van maken. Net zo goed als het vorige uur. Dus ja, welkom op ZFM Zandvoort. En goed dat je luistert.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 Vrij onbekende nieuwe artiest. Ja, onbekend. Nieuw is beter om te zeggen. Met het nummer Forever Yours. En eh, ja, dan heb ik nog even een leuk eh, nieuwtje. Eh, de, ook van NA Nieuws komt dat. namelijk dat een Haarlemse fotograaf bij de Dakar Rally aanwezig is. Heb je daar wel eens van gehoord, Mike? uiteraard, ik heb het eigenlijk al nooit gezien. Nee, nee, inderdaad. Dat is natuurlijk in, in een beetje woestijnachtig gebied. Eh, eh, de Dakar Rally is de zwaarste rallyrace eh, ter wereld. En ja, tussen alle ronkende motoren en de geur van verbrand brandstof... en natuurlijk die supersnelle voertuigen... de staatsfotograaf Paulas van Bennekom... die komt uit Haarlem, dus de Dakar Rally heeft dit jaar een Noord-Hollands tintje... En uh, NN Nieuws zocht hem daar op en, maakte daar een korte reportage van. En daar gaan we even naar luisteren voor wat, eh, voor wat inspiratie van de Dakar Rally 2021. Ik heb eh, besloten om in mijn leven alle dromen uit te laten komen. En dit is een van jouw dromen? Ja, hiervoor uh, een kasteel gekocht. Nu staan we in Dakar. En wie weet wat de volgende droom is. Het Dakar Press Team is eigenlijk een stel liefhebbers van de rally... die gewoon de woestijn in gaan een week lang, nee, 15 dagen lang... om hier te overnachten en foto's te nemen slapen. Nou, we gaan, eh, na de bivak gaan we s'avonds vrij laat naar eh, het punt waar we ongeveer moeten zijn. Dat heet het proximity punt. Tentje opzetten, in je bedje duiken, luchtmaatje oppompen, snurken en weer heel vroeg wakker worden. En vanochtend waren we heel, ja, hadden we toeval dat we heel dicht bij het punt waren. Dus konden nog tijd voor één kopje koffie naar het punt. En we staan er. Zo ruig moet je om je heen kijken. Dit is gewoon, dan ben je heel klein als je hier staat. En dan is het heel stil zoals het nu is. En dan komt weer zo'n monster voorbij en daarnaast weer doodstil. Ja, en wil je nou ook zien wat die fotograaf ook ziet... en waar hij allemaal die mooie plaatjes van schiet... kijk dan zeker even op de website van nhnieuws.nl. You know, I'm sorry I won't make it to your party Got caught up in my own selfishness It won't let me be a part of this And I know I've started Drifting off every second I can't wait to leave As soon as I arrive I count the seconds Down and down we go We'll touch this place we know Before this, I won't be the one. No, I won't be the one. I know it's pathetic. Fuck it, yeah, I said it. Try to tell it like it is. There's a chance that I'll regret it, so let's go. Let's end this. I delete before I send it, and we can play pretend like we haven't reached the end yet. Dit is het ritme van Zandvoort. is alive as the sun goes down. Oh, oh, oh, oh. I could never let you go. When you're tired, but you feel awake, you're burning with every step you're in my heart your being's hard when heaven is your only thought. Oh, oh, oh, oh. never let me go. becomes a piece of art. When you watch the light consume the dark. When you reach the end and miss the start. Oh, you're in my heart. was eh, de National Parks op eh, ZFM. En inmiddels is aan de andere kant van de lijn aangeschoven... Eh, gemeenteraadslid voor GroenLinks Zandvoort, Karim El-Kabali. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, natuurlijk naast alle andere actualiteiten die de afgelopen week zijn gebeurd... hebben jullie als fractie ook je druk gemaakt om de bijstandregeling in de gemeente. want vorige week is natuurlijk landelijk het kabinet opgestapt vanwege die toeslagenaffaire, maar de bijstand is eh, nog altijd geregeld via de gemeente. Eh, waarom is het eh, van belang dat uh, hiernaar gaat kijken? Nou, het is van belang. Wij lazen een paar dagen geleden, eigenlijk nog voordat het kabinet opstapte, dat er in een gemeente, Wijde Meren, moet ik goed zeggen, een vrouw was die ja, 7000 euro moest terugbetalen omdat zij elke week boodschappen van haar moeder kreeg. En dan moet je niet denken aan een tas vol met boodschappen, maar 20 eh, euro aan eh, het hoogst noodzakelijke. Denk bijvoorbeeld okay. wc-papier en noem maar op. Ja. Eh, en dat verhaal, dat, dat had ik in mijn achterhoofd. Ik, ik had dat vernomen, ik, ik had dat gezien en gelezen. en toen zat ik zondagavond naar de nieuwe talkshow van Humberto Tan te kijken. en daar was de advocaat van die mevrouw die die boodschappen van haar moeder had ontvangen was daar. En, en, dat zette mij heel erg aan het denken op een gegeven moment. Van, mhm. Maar wacht, daar hebben natuurlijk buiten de bijstand eh, die wij ook verlenen als gemeente natuurlijk, zijn er ook nog andere dingen zoals de WMO, het PGB. Allemaal, allemaal van die regelingen waarbij wij als overheid geld geven aan, eh, ja, aan de mensen. Ja. Eh, en vervolgens heel erg streng toezien op hoe dat geld wordt uitgegeven, omdat het natuurlijk gemeenschapsgeld is. Ja, ja, ja. Ehm, op, de, op dat eerste punt trouwens, dat voorbeeld wat je aanhaalt, daar is dan wel op korte termijn, dus dat is pas net weer nieuws naar buiten gekomen... dat die vrouw waarschijnlijk ook nog eh, andere dingen zou hebben ontvangen... of juist eh, wel veel spullen, zoals een dure auto en zo, wel in haar bezit had. Dat is in ieder geval wat eh, verschillende media nu berichten. Maar het gaat er in ieder geval om dat iets wat landelijk met de kinderopvangtoeslag... is gebeurd, ook zomaar met die bijstand zou kunnen gebeuren. Dat, daar gaat het natuurlijk om in zijn algemeen. Klopt, ja. Het is, het is meer gewoon de, de principes achter hoe wij kijken naar, eh, naar eigenlijk hoe, hoe, hoe mensen eh, dingen doen. Mhm. Eh, dat die principes hetzelfde zijn voor en de landelijke overheid, maar ook voor de gemeente. Ja, is er enig inzicht voor, voor, voor jullie als gemeenteraadsfracties in de beleidsvrijheid die daarin is. Dus, want de ene gemeente is strenger dan de andere. Is daar, hebben jullie daar enig inzicht in? de ja. Die hadden letterlijk gevraagd eh, of de gemeente geen enkele beleidsvrijheid dus, Dus zou je die zin nog één keer kunnen zeggen, want je viel even weg. <laughs> Sorry. Eh, hebben, om maatwerk te bieden. Ja. Eh, dus het, er is wel beleidsvrijheid. Steeds natuurlijk wel of niet nemen. En de vraag is nu, en daarom gaan we ons vragen misschien nog wel wat verder dan de vraag van het CDA. In hoeverre Ja, ik oh, ben, ik ben bang dat de verbinding met de studio niet helemaal oké is op het moment. Hij valt af en toe weg. Eh, we kunnen het nog wel even proberen, maar als hij weer terugvalt... dan moet ik het even gaan kijken met de techniek. Prima. Is hij andersom nog wel goed, de verbinding? Hij valt soms inderdaad weg. Dat had ik net ook al bij de muziek bij jullie. Dus. Oké. Okay. Eh, nou ja, ga anders maar verder met je verhaal... en dan kijken we wel of het eh, <laughs> goed blijft functioneren. Nou, waar Oh. Nee, nee, nee. Die, die, die, die, die, valt eh, volledig weer weg, eh, helaas. Ehm, we, kunnen het hier op een later moment nog eh, over hebben. En ik draai sowieso nu even een muziekje en dan ga ik even kijken of ik het een en ander kan fixen wat betreft de techniek. En dan bel ik je zo nog een keer even terug om het gesprek voor te zetten. Helemaal goed. bound to blow up in your face. I said it once before and I meant it. Me, myself, and I went separate ways. Went separate ways, I didn't know just where to go, where to run, and where to hide. It took some time to realize this life is mine, no compromise. It's funny all this shit we take for granted. I will let the sunshine on my face. I got my mind made up, and I ain't gonna stop. Gonna be on top. I got my mind made up. I got my mind made up. I got my mind made up, and I ain't gonna stop on her lips is what I tasted. But how it turned to bittersweet. Yet I don't think those days are wasted. Just gotta get up on my feet. Yeah. Ja, en dan hopen we dat de kracht van de muziek de verbinding ook weer een beetje helpt. Uh, Karim, ben je daar? -oh. oh, even kijken. Ik denk het niet. Ik denk dat het nog steeds dezelfde fout is. Ehm, even kijken. Eh, we gaan even kijken hoe dat dan zit. Ehm, ik ga hem nog even één keer overschakelen. Excuus daarvoor. mind made. got mind made. I got my mind made up. met A Boat Beneath the Sunny Sky. En excuus voor de luisteraar, de techniek eh, werkte even niet mee. Waardoor we helaas het gesprek met Karim Elkebali hebben moeten cancelen... en moeten verlaten naar een later moment. Maar goed, de uitzending hier in de studio kan altijd nog wel eh, volop doorgaan. En eh, dat is met het volgende nieuwsitem wat ons opviel afgelopen week. Dat is namelijk dat Duif Joe, die een reis van de VS naar Australië overleefde... valse papieren schijnt te hebben. Ja, dat is wel bijzonder, ja. Het lijkt net een soort eh, inwoner dan eigenlijk natuurlijk. Ja. Ehm, eh, ja, de raceduif die een vliegtocht van 13.000 kilometer van de VS naar Australië zou hebben overleefd... komt vermoedelijk helemaal niet uit Amerika. Het identificatieringetje om zijn pootje... het bewijs dat het dier uit de Amerikaanse staat Oregon zou komen... Eh, blijkt een valse te zijn... Dus het is eh, eigenlijk een illegale duif. Nou, daar weten ze wel nou, mee om te gaan natuurlijk in eh, Amerika. Ehm, eh, ja, dus die vliegt ermee vandoor. Een ja, want dat, kwam dus dat het nummer niet traceerbaar was uiteindelijk in Amerika. En nu wouden de Australische autoriteiten deze duif dus doden. Maar omdat het dier dus niet echt uit Amerika komt, hoeft dat waarschijnlijk niet te gebeuren. Dat is in ieder geval een duif die het heeft overleefd. terwijl dat eigenlijk niet uh, race. Maar dat is dus... Dat, ik, dat wist ik helemaal niet, dat duiven en dan raceduiven een ding Ik had om een poot die dus bepaalt uit welke staat of uit welk land ze kwamen. Wist jij dat? nou ja, ik wist wel dat er natuurlijk enige registratie was. In ieder geval bij eh, duiven die ja, geregistreerd zijn. Of die worden gehouden door mensen. Maar eh, dat het inderdaad zo ingewikkeld op een gegeven moment kan worden. Want nu gaat het er dus om of hij eh, wel of niet bij in een bepaald land mag blijven. Ja, het is dus eigenlijk gewoon... Eh, het is geen, mensen die worden uitgezet. Het zijn duiven die worden doodgeschoten als ze niet uit het goede land kwamen. Doodgeschoten? ja, dat, staat hier. Kijk, eh, ze waren dus van plan om deze duif te doden. Maar eh, omdat het besmettelijke het kon hebben. Ja. Ehm, maar dat hoeft dus blijkbaar niet meer. Omdat het niet echt uit Amerika kwam. <laughs> het is toch bijzonder dat dat gewoon zo hard wordt getraceerd. Nou ja, misschien moeten ze een muur bouwen. Dat kan ook. Ja, ja, ja. Nee, dit vond ik echt vrij bijzonder inderdaad, ja. Ja, ja nou goed. dan heb ik ook nog even het volgende nieuws. Ehm, er is namelijk een nieuwe coronavariant eh, gevonden. Ontdekt die 30% saaier is dan andere mutaties. Eh, onderzoekers hebben vandaag met weinig fanfare de ontdekking van een nieuwe variant van het coronavirus wereldkundig gemaakt. De mutatie zou 30% minder spectaculair zijn... dan tot nu toe bekende mutaties. En weet je wat ik natuurlijk als allereerst leer bij journalistiek om de bron goed te checken. Want misschien uh, hoor je het al een beetje aan de manier van opbouwen van de zinnen. Dit is een artikel afkomstig van de Speld. Om er weer even een stukje tussendoor te gooien. Eh, ja, de Speld ook weer deze dagen eh, wel echt weer lekker op dreef. we hebben ook nog een ander nieuwtje. dat betreft dan de Amerikaanse president Biden. De nieuwe Amerikaanse president. Ja, de nieuwe Amer Amerikaanse president Biden. Natuurlijk afgelopen woensdag is geïnaugureerd. Uh, was trouwens een spectaculair moment. Heb je daar nog iets van teruggezien? Ik heb er echt helemaal niks van meegekregen. Ik heb gezien dat er, er waren een paar op en was zo'n nieuwe meme die nu een beetje... Eh, ik weet niet of je die hebt ja, gezien. Ja, klopt inderdaad. Eh, maar ik heb het niet gevolgd. De, de, vrouwen die daar aanwezig zijn van het, van, de, van het kabinet van Biden... die waren alle in verschillende kleuren wat samen dan de regenboog moest vormen. Alleen de groene kleur ontbrak nog... En wie ook te gast was bij die inauguratie was eh, was Bernie Sanders. Of tenminste, er is een foto van hem opgedoken... waarin hij dan in een groene jas zit. En dat past dan natuurlijk precies in die kleuren van de regenboog. Dus daar gaan nu verschillende plaatjes van rond op internet. En die je dan ook ineens overal ziet verschijnen. Ik zag vanochtend nog op Twitter voorbij komen... dan dat iemand hem zo gefotoshopt in een NS-trein... of op een bankje op het station. Ja, zo nou, ja. Dat is altijd leuk om mee om te gaan. Maar Biden heeft ook nieuws... Eh, eh, Trump is natuurlijk geen oorlog begonnen... maar Biden belooft nu om Amerikaanse troepen terug te trekken uit Washington. <laughs> nou ja, dat is natuurlijk een eh, hartstikke goed nieuws. ook deze komt van het speld, dus dat moeten we ook even met een korreltje ja. Eh, maar eh, Biden eh, doet dat in ieder geval om de vrede te bewaren. Nou, goed toch? toch goed, ja. Ik vind meteen dat hij nog een termijn mag. Ja, gelijk nog eentje erbij. Namens, nou, we hebben de video niet gezien. Ja, het kan nog helemaal fout gaan. Het, dus, kan, inderdaad nog, het kan inderdaad nog helemaal verkeren. Maar we zijn positief, denk ik. We zijn zeker positief en het blijft toch wel een crazy world. Net zoals dit gelijknamige liedje van Jamestown Revival. En ja, heerlijk nummer, al zeg ik het zelf. is beating down my battered door. Master of the soapbox gonna shout a little more. Tin Pan Alley Tomcat said I'd be a millionaire. I lost my sense of time. I didn't even care. I try believing, believing in the goodness of man. I took all I had, turned around and ran. Yeah, man, it's still a crazy world. I guess some things are never gonna change. Yeah, man, what you gonna do? It's harder every day. Just trying to make it through. It's true. Maybe judgment day is overdue. blinded by the song of a world I left behind. Songbird singing in a minor key. Everything I see reminded me it's hard to slow the steady march of time. Has it all been decided? I worry that I never had a choice. Have we all been misguided? just another voice adding to the noise. Yeah, man, it's still a crazy world. I guess some things are never gonna change. Yeah, man, what you gonna do? It's harder every day, just trying to make it through. It's true. Maybe judgment day is overdue. racing towards our judgment day. Hope you're nimble, hope you're quick, hope you clear the candlestick. It's burning with the holy rolling flame. Are we just an agonizing, no good group of idolizing fools running round without a clue? Judgment, Day met, eh, van Jamestown Revival hier op ZFM Zandvoort. Goed dat je nog steeds luistert. We zijn eh, een beetje aan het eh, laatste half uurtje van deze uitzending begonnen. Of eigenlijk de laatste 20 minuten alweer. We draaien lekker veel muziek, maar dat is natuurlijk ook wel lekker op die vrijdagochtend. Mike, jij bent het natuurlijk ook nog steeds. Vanochtend, ja, vanochtend bereikte ons ook het nieuws. of ja, eigenlijk vannacht gebeurde dat al natuurlijk omdat het uit Amerika komt. Dat James Bond No Time To Die wederom is uitgesteld. Dus het filmjaar laat nog even op zich wachten. Pijnlijk moment. Natuurlijk eerst eh, de release deze in april, nu 8 oktober. De film gewoon weer uitgesteld. De originele release was natuurlijk ergens vorig jaar, begin vorig, vorig jaar. Vorig jaar, 7 eh, april. het was een jaar later uiteindelijk, na alle delays. nu is het dus eh, anderhalf jaar later ongeveer. Ja, pijnlijk pijnlijk. En eh, dus, dus, staat er hoe dan ook nog wel iets te gebeuren in april? Of eh, wanneer kunnen we de eerste films verwachten? Ja, kijk, dat is natuurlijk een beetje het dingetje. Ik denk dat de eerste films toch wel een beetje tot de lente natuurlijk gaan, op zich laten gaan laten wachten. Dus eh, de grote releases, dingen Black Widow, Fast and Furious 9, staan nu allemaal nog gepland voor mei. maar ik vroeg me ook wel af, denk jij dat die, ook, dat die op tijd uitkomen? Ehm, ik ga altijd van het positieve uit, dus ik zeg ja. En dan durf ik geen voorspelling te doen hoe het met de andere dingen gaat. Maar ik denk dat ja, om echt de grote, eh, om het grootste in première te laten gaan... dat is natuurlijk ook wel weer een dingetje. Want de bioscopen zijn natuurlijk op een gegeven moment wel een lange tijd open geweest. Maar dat was alsnog geen reden om, om eh, grote eh, premières te houden. Ik zag natuurlijk aan Tenet vorig jaar. Het is uitgekomen, heeft hartstikke veel geld gekost. Nou ja, heeft toch vrij weinig opgeleverd ja, vergeleken dat, met wat het dat komt, Dat komt inderdaad door... Eh, wel overigens een hele gave film, Tenet. Ja. zeker een aanrader. Misschien komt hij binnenkort wel eerder op DVD. hij dat, is al uit, want ik heb hem op 4K Blu-ray. Oké. Ja, hij ja, vorig, jaar, uit, Jij bent altijd iets sneller dan ik. Ja. <laughs> Ehm, even kijken. Ook, het is echt trouwens voor de mensen die daarvan houden... echt een heel mooie 4K er echt heel goed uit, maar oké, door. Ja, en het bijzondere aan die film is... het verhaal speelt zich af achterstevoren. Nou, als je dat... Ehm, oh, dat is... Wacht, jongens, dit moeten jullie up. vergeten. Jullie moeten dit vergeten als je dit luistert en je wil die film nog zien. Het is zeker een aanrader, maar volgens mij heb ik net even een... Eh, Kleine spoiler. Een kleine spoiler verkondigd. Maar het ging over die James Bond film. En jouw, een van jouw favorieten is natuurlijk wel... Nou ja, Skyfall is een hele goeie. Ja. Is dat de laatste? Of Nee, Spectre was de laatste. Ik moet zeggen, James Bond films... Ik heb ze een keer voor ergens vorig jaar gekeken in de eerste golf. Ik, was, ik vond het wel goede films. Dus ik, ik liep eigenlijk heel erg achter met die films. Eh, maar ik vond ze wel leuk, weet je wel. Ik ben niet een eh, superfan. Ik ben niet dat ik echt denk... Hoor. En daarom is het uitzetten van No Time voor mij eigenlijk een soort van... Ja, no biggie, ik wou hem graag zien, maar... Ja. ik hoop echt gewoon dat de nieuwe Marvel releases gaat komen. Want vorig jaar was echt het eerste jaar sinds 2008 of zo... zonder Marvel releases. Ja, nou, we gaan het zien. Nadat natuurlijk dat gigantische ja. film... Maar goed, we hebben in ieder geval nog op Netflix gelukkig. Die heeft echt elke week een nieuwe original film volgens mij dit jaar aangekomen. Ja, dus, dus er eh, is nog genoeg entertainment, hoe dan ook. Ja, lekker, eh, eh, onze persoonlijke favoriet waarschijnlijk de Kissing Booth, die ook dit jaar... Lekker, <laughs> na, lekker laat... na de avondklok nog genieten ja. van die streamingdiensten. Ja, zeker Nou goed, hier is Adele met Skyfall. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel En jij. En beleeft het. Kom op, kom op, kom op, beleef het, beleef het. Dit is het ritme van Zandvoort. You know I want you. It's not a secret I try to hide. I know you want me. So don't keep saying our hands are tied. You claim it's not in the cards. Fate is pulling you miles away. out of reach from me But you're here in my heart So who can stop me if I decide That you're my destiny What if we rewrite the stars Say you were made to be mine In my hands are tied. Ja, ik weet bij dit nummer dat je altijd tot de laatste seconde eh, de artiest moet laten uitzingen. Eh, uit de eh, Greatest Showman cast. Rewrite the ehm, Stars. eigenlijk wel een van mijn favoriete films, The Greatest Showman. Zeker aan te raden om ja. te kijken. Zeker. verkrijgbaar maar natuurlijk op Blu-ray en alle andere opties. Eh, het nummer Rewrite the Stars, gezongen door Zac Efron, en duet. Het is ook op Disney Plus trouwens, dus voor de mensen die geen Blu-ray willen kopen of geen blu ray spelen meer hebben, die ja, zullen er vast ook via de streamingdienst inderdaad ook bereikbaar. De Greatest Showman, hartstikke muzikaal eh, Musical film is het. dus hartstikke film. muzikaal als je daarvan houdt. En als je deze uitzending leuk vindt, is dat zeker ook een aanrader. Want <laughs> deze uitzending begint ook wel een beetje op een muziekshow. Eh. Ja, de musical. Wanneer komt de... de, de, de, maar het was ook wel een beetje een improvisatieshow hè, vandaag. Ja, tuurlijk. Maar het was ook een beetje een ongeplande uitzending voor jou, toch? Eh? ja, klopt, inderdaad. Eh, alsnog lopen we zo tegen het einde van de uitzending aan. En hebben we dan nog als toetje als kerst op de taart het liedje van de Sidekick. Ja. En eh, dit is eh, ja, eigenlijk wel een bijzondere. Ja, ik heb het eh, nummer vandaag meegenomen. Taylor Swift, This Love van het album 1989. Ik moet zeggen, na de release van Evermore en Folklore... natuurlijk de twee nieuwste albums. echt in een half jaar achter elkaar gereleased. Echt heel goede albums, alles stuk voor stuk. worth it. ben ik een beetje de oude albums gaan luisteren. En dan merk ik toch eigenlijk wel dat er heel veel andere soort muziek op staat. Heel ja. ander soort genre. Dat is ook, even tussendoor, mijn persoonlijke reden dat ik eh, eigenlijk eh, geen fan ben van Taylor Swift. Maar dat pas ben gaan worden sinds de zomer. Omdat al haar albums daarvoor een beetje druk... Ja, nou, eh, ik ook moet zeggen, ze heeft natuurlijk echt heel veel stijlen gehad. Hè. Je had natuurlijk voor Folklore had je Lover. Dat was ik ook niet heel groot fan van. Het was goed om aan te horen. Maar daarvoor had je Reputation. Dat vond ik vreselijk. En echt, ik heb Horrible. Ik heb twee nummers die erop staan waren goed. In mijn, mijn mening dan, hè. Echt niet mijn muziek. En daarvoor had je, wat had je daarvoor? Daarvoor had je dit album, 1989. Dat is natuurlijk wel echt het hit album hoor. Shake It Off en al die andere catchy nummers. Welcome to New York. Iedereen kent ze wel veel te vaak gehoord op de radio. Waarschijnlijk zes jaar geleden. Eh, maar eh, dit nummer spoor eigenlijk een beetje tussenuit tussen dat oude album. Dit is eigenlijk een beetje een, beetje een wat rustiger, maar een beetje de vibe van de nieuwe album. I eh, mean, het is fun, oké? Okay? I like it. Dus misschien eh, dit nummer heeft ze dan ooit gezongen. En toen dacht ze daar van de zomer weer aan terug. Of begin dit weet jaar. En dacht van, hé, hey, we gaan weer eens verder op die tour. Ja, ik weet niet. Maar ook de andere nummers van dit album. Ik vind het sowieso een eh, fantastisch album. Hij zegt voor 9 euro hem kopen. zegt niet duur meer. Dus kopen, kopen, kopen. <laughs> Eh, ja, een beetje reclame. dat is ook niet... Tuurlijk. Nou, ik moet zeggen, echt na, na Folklore echt. We gaan even ernaar luisteren. Ik ben heel benieuwd, Mike. Oké, okay, 3, 2, 1, go. Eh, dit was dus Taylor Swift met This Love. En zeker mensen die dit met een headset luisteren... die eh, zagen een soort effectje erin. Toch? Ik kan niet goed plaatsen wat het is. En, eh, het is wel natuurlijk volledig haar eigen stem... maar ze hebben wel een soort twist ja, het is Een soort, het lijkt of het een soort switch... Het is heel raar, want het, is gewoon, het lijkt of je in allebei de oren het apart hoort... maar dat hoor je altijd, want het, is, het lijkt een soort surround effect. ja, inderdaad. in ieder geval leuk voor, voor ook die tijd waarin dit liedje dan is gemaakt... Eh, ja, het is alweer eh, tegen de klok van 12 uur. Dat betekent dat we deze uitzending moeten gaan afsluiten. Het ging natuurlijk vooral over die verscherpte coronamaatregelen. In het begin even over gehad. Ehm, eh, we hebben een gesprek met de burgemeester gehad. Die is ook terug te luisteren dit weekend. En via de socials van ZFM Zandvoort kan je dat zeker ook volgen. Ik bedank je voor het luisteren. Mike, jij ook bedankt. En uh, ja, de volgende keer dat we hier weer zijn, een uh, grote improvisatieshow. Maar dat maakt het wel net zo leuk. <laughs> Zeker. En uh, ja, we gaan weer even afsluiten met muziek. Dit is Walk the Moon met Last in a Wild. Nice. Tot, tot later. Tot later. split at sunrise. Morning breaks like splatter paint.